Dik de Hark met het NOS Journaal. Naar verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallagen vanmiddag verslag uit aan koningin Beatrix... over het mislukken van de onderhandelingen over Paars Plus. De gesprekken tussen VVD, Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks liepen gisteren stuk. Struikelblok was, struikelblok was vooral de mate van bezuinigen. VVD-leider Rutte houdt vast aan minimaal 18 miljard euro tot 2015... maar PvdA-leider Cohen vindt dat te veel. De Britse premier Cameron is niet van plan de vrijlating van de Libiër Megrahi, die vastzat voor de Lockerbie-aanslag, te onderzoeken. Cameron zei op bezoek in Washington dat het wel duidelijk is dat de vrijlating een slecht besluit was van de Schotse regering. Bij de aanslag in 1988 vielen 270 doden toen een Amerikaans passagiersvliegtuig ontplofte boven Lockerbie. Cameron benadrukte tevens dat oliemaatschappij BP niet heeft gelobbyd voor de vrijlating van Megrahi. Oliemaatschappij BP heeft voor 7 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen verkocht. Olie- en gasbedrijf Apache kocht onder meer olievelden en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. geld gaat in een fonds dat de kosten moet dekken die zijn ontstaan door het olielek in de Golf van Mexico. Tot nu toe heeft het lek PP al zo'n 4 miljard dollar gekost. Een school in de Amerikaanse staat Mississippi betaalt een lesbische oud-leerling 35.000 dollar. De school verbood de leerlingen en haar vriendin om naar het eindexamenfeest te komen. Om te voorkomen dat de lesbische tieners toch kwamen werd het feest zelfs afgelast. Een Amerikaanse rechter bepaalde eerder al dat de school de rechten van de leerlingen had geschonden. In Nijmegen zijn bijna 39.000 wandelaars vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. Gisteren vielen op de eerste dag 1154 wandelaars uit. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als normaal. Volgens de organisatie kwam dat door de hitte. Tientallen wandelaars werden bevangen door het warme weer. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis.